de sneeuw, de sneeuw. Wij nemen Mona mee, wij nemen Mona mee. Mona mee in de zee door de sneeuw. Bona, ijskoud de zachtste.